Een juridisch adviseur van de vroegere Bosnisch-Servische leider heeft gezegd dat Karadzic dan opnieuw zal betogen dat hij meer tijd nodig heeft om zijn verdediging voor te bereiden. Vandaag wordt de rechtszaak hervat met het voorlezen van de aanklacht tegen Karadzic. Op een legerbasis in de Duitse stad Bad Salzungen is een militair ingereden op een groep collega's. Volgens regionale media in de deelstaat Turingen zijn 13 militairen gewond geraakt, van wie enkele zwaar gewond. De man reed vanochtend vroeg in een personenauto in op de groep mensen. Waarom die dat deed is onduidelijk, maar de politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk. President Yushchenko van Oekraïne heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd bij de bestrijding van de Mexicaanse griep. Hij zegt dat er 200.000 Oekraïners zijn besmet. Tientallen mensen zouden aan de griep zijn overleden. De regering heeft radicale maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. Zo moeten alle scholen drie weken dicht blijven. Bij werkzaamheden aan een tunnel onder het spoor bij Den Bosch is een bouwvakker omgekomen. De man raakte bedolven onder zand toen een bouwput instortte. Volgens de politie is er vermoedelijk een damwand verschoven. Op de plek van het ongeluk wordt een weg onder het spoor gegraven... in verband met de aanleg van een nieuwe rondweg om Den Bosch. Een bomaanslag in de Pakistanse stad Rawalpindi heeft aan zeker 30 mensen het leven gekost en er vielen tientallen gewonden. De bom ging af bij een hotel niet ver van het hoofdkwartier van het Pakistanse leger. Volgens de politie was de aanslag het werk van een zelfmoordenaar op een motor. En Timo de Bakker hoort voor het eerst bij de beste 100 tennissers van de wereld. De tennisser uit Schravenzande staat deze week 99ste op de wereldranglijst. Het weer, geregeld zon, maar ook stapelwolken en buien, soms met onweer. Het is ongeveer 12 graden.